Onderet Schut met het NOS Journaal. Bij een treinongeluk in Tsjechië zijn zeker vier mensen omgekomen. Een volle passagierstrein botste in de buurt van Pardubice... in het midden van het land frontaal op een goederentrein. Het gebeurde even voor middernacht. Ook veel mensen raakten gewond, waaronder ook kinderen. Volgens het Duitse persbureau DPA gaat het om een nachttrein... die onderweg was naar Slowakije. De Tsjechische politie meldt dat in de trein zeker 300 passagiers zaten. In Nijmegen heeft de politie een studentenprotest bij de Radboud Universiteit beëindigd. Honderden studenten zaten in een gebouw en in een tentenkamp ervoor. Volgens de universiteit is de ravage zo groot dat het gebouw in ieder geval vandaag en morgen gesloten blijft. De pro-Palestijnse demonstranten spoten onder meer graffiti op de muren en zetten volgens de universiteit brandslangen open. In het tentenkamp zaten zo'n 100 activisten. Niemand werd aangehouden. De politie heeft in een onderzoek naar een misdrijf e-mails ingenomen die aan de Telegraaf waren verstuurd. In de mails zou een man bekennen dat hij zijn dochter heeft gedood. De vordering kwam nadat de Telegraaf Justitie om een reactie had gevraagd op die mails. Eind vorige maand werd in Lelystad het lichaam van een vrouw van 18 gevonden. Zij bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen. De krant benaderde de vader die terug zou hebben geschreven dat hij haar zou hebben gedood omdat hij boos was... Gisteren hield de politie twee mannen aan in de zaak. Het zou gaan om haar broers. Op Roland Garros heeft Alexander Zverev gewonnen van de Australier Alex de Minor. De Duitser moet het vrijdag in de halve finales opnemen tegen Casper Ruud. De andere halve finale gaat tussen Carlos Alcaraz en Yannick Sinner. Het weer, het blijft vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 7.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 now's the time to leave your worries gonna do? Is it very big? It's a room for two? I got a house with the windows and doors. I'll show you mine, show me yours. queen and you'll be the king.